Eefje Kunnen met het NOS-journaal. Opnieuw CBS heeft nieuwe cijfers. Vorig jaar werd een woning gemiddeld verkocht voor 263.000 euro. Dat was bijna 20.000 euro meer dan in 2016. Het is de sterkste stijging deze eeuw. Wel zijn er grote verschillen. Zo kost een huis in Delfzijl gemiddeld 140.000 euro... terwijl de gemiddelde woning in Bloemendaal voor 776.000 euro wordt verkocht. In Winschoten is brand uitgebroken in een loods met bouwmaterialen. De brandweer heeft het vuur onder controle, maar zegt dat het nablussen nog wel een paar uur gaat duren. Een huis naast de loods heeft rook- en waterschade. was niemand thuis toen de brand uitbrak. De loods in Winschoten is compleet uitgebrand. In de Oostvaardersplassen bij Almere hebben onbekenden begin deze week een aantal hekken opengezet. Wandelaars hadden daardoor ongemerkt een jachtgebied in kunnen lopen. Gemiddeld worden er deze tijd elke dag ruim 18 dieren afgeschoten in de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer ontdekte de opengemaakte hekken maandag. In Zuid-Soedan zijn meer dan 300 kindsoldaten vrijgelaten door twee rebellengroepen. Meest jongens, maar ook bijna 90 meisjes. Ze werden overgedragen aan de autoriteiten en hulporganisaties. De VN heeft bemiddeld bij de vrijlating van de kindsoldaten. In Zuid-Soedan woedt al vijf jaar een burgeroorlog. Burgemeester Krikke van Den Haag heeft opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de woonplaats van PVV-raadslid Dille. Ze wil weten of het raadslid wel echt in Den Haag woont en niet in Rijswijk. Want daar zou Dille ook een huis hebben. Volgens de wet moeten raadsleden wonen in de gemeente waar ze in de gemeenteraad zitten. Het weer, de bewolking neemt toe bij min 2 tot min 7. Langs de kust kan een beetje sneeuw vallen.